Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De radicaal-rechtse FPÖ e is de grote winnaar van de Oostenrijkse parlementsverkiezingen. Volgens een prognose krijgt de partij 29% van de stemmen... tegen 26% voor de grote concurrent, de EVP van zittend bondskanselier Nehammer. Het is voor het eerst dat de FPÖ e de meeste zetels krijgt. Partij voor de campagne tegen immigratie, tegen hulp aan Oekraïne... en tegen wat zij klimaathysterie noemen. Vrijwel alle partijen zeiden voor de verkiezingen al... niet met de FPÖ een coalitie te willen. Alleen de EVP zet de deur op een kier... maar stelt wel als voorwaarde dat de leider van de FPE geen bondskanselier wordt. Bij verschillende Israëlische aanvallen in Libanon zijn zeker 48 mensen om het leven gekomen en 76 mensen gewond geraakt. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Israël voerde aanvallen uit in het noordoosten en zuidwesten van het land. Eerder vandaag meldde het Libanese staatspersbureau dat zeker zes mensen waren omgekomen bij een aanval op een huis in het zuiden van de Bekavallei. vallei Israël heeft vanmiddag een aanval uitgevoerd op de haven van Hodeida in Jemen. De Israëlische luchtmacht spreekt op X van een grootschalige luchtoperatie... waarbij met tientallen vliegtuigen doelen van de Houthis zijn aangevallen... zoals de haven van de stad en elektriciteitscentrales. Volgens Israël was de aanval een reactie op de aanvallen deze week... van de Houthi-rebellen op Israëlische steden. Ajax boekt in Waalwijk de eerste uitzegen van dit seizoen... door met 2-0 te winnen van RKC. Er Stonden voor vandaag vijf wedstrijden op het programma in de eredivisie. Pek Zwolle won met 1-0 van Almere City. FC Twente NAC eindigde ook in 1-0. En Go Ahead Eagles versloeg FC Groningen eveneens met 1-0. Er staat nog één duel op het programma. AZ tegen FC Utrecht. En dat begint rond deze tijd. Het weer vanavond is bewolkt en in de nacht kan in het zuiden en zuidwesten wat regen vallen bij 8 tot 11 graden. Morgen trekt er naar het zuidwesten regen over het land. Van aan zee kan het flink gaan waaien en het wordt een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat nog een file op de N247 Amsterdam richting Horen Tussen de aansluiting met de Ring en Broek in Waterland is de vertraging 10 minuten.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 When I text, kick game wireless. Throw a stack on the Bible. Never Snapchat I took Molly. She fall through plenty, her and all her guineas. Yeah, we at the top floor, right there off Duini. Yeah, oh no, I can't fuck with y'all.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 You're just another winner. you the keys and all. You even help me when the beef is on. Tell me what you feel. Yeah. Cause I'm feeling yeah. something uh, Uh-huh. uh-huh. I feel the same way. You make the dance. Girl, I want you. Girl, I make the dawn say, Girl, I want you, girl, I need you, babe. Slow down, love, don't you see me with my girl, what you thinking it was? I know you used to seeing me in the clubs, different chicks sipping Chris, just a million dubs. But I changed, only got eyes for her, believe me, ain't no girl dividing us. We could maybe a low papa, baby, and all, cause I don't wanna be a player no more. feel the same way. You make the dawn say, Girl, I want you. Girl, I need you. Tell me what you feel, cause I'm feeling something real. I feel the same way. You make the dawn say, Girl, I want you. Girl, I need you. Baby, no one else can ever want you like I do.